Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuiden van de VS zit de stad New Orleans helemaal zonder elektriciteit door de orkaan Ida. Ook op andere plekken in de staat Louisiana is de stroom uitgevallen. Het gaat om bijna 1 miljoen huishoudens. Ida is inmiddels in kracht afgenomen, maar bereikte gisteravond de kust als een van de zwaarst gemeten orkanen op het Amerikaanse vasteland. Er is zeker één dode. Het gaat om iemand die onder een omvallende boom terechtkwam. kwam. Er zijn straten ondergelopen en daken van huizen gewaaid. In de Australische deelstaat New South Wales zijn in een dag bijna 1300 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is een record. Sydney, de hoofdstad van de deelstaat, zit zeker nog tot eind september in lockdown. De deelstaat Victoria meldt 73 nieuwe coronagevallen. De bedoeling was om de lockdown daar komende donderdag op te heffen... maar de premier zei gisteren al dat die wordt verlengd. In Australië zijn nog relatief weinig mensen gevaccineerd. Het Amerikaanse leger onderzoekt of bij de droneaanval gisteren in Kabul burgerslachtoffers zijn gevallen. CNN meldt dat zeker negen leden van één familie zijn omgekomen, onder wie zes kinderen. Een broer van een van de slachtoffers heeft dat gezegd tegen de nieuwszender. De aanval werd volgens de VS uitgevoerd op een auto met één of meer zelfmoordterroristen... die op weg was naar het vliegveld van Kabul. Het was een vergelding voor de aanslag donderdag... waarbij zeker 170 mensen omkwamen, onder wie 13 Amerikaanse militairen. Cuba vaccineert nu ook met een buitenlands coronamiddel. Het gaat om het Sinopharm-vaccin, dat door China is gedoneerd. Tot nu toe werd in Cuba alleen geprikt met vaccins uit het land zelf. Nu worden inwoners van één regio eerst twee keer geprikt met Sinopharm. Daarna krijgen ze nog een dosis van een Cubaans vaccin. Het weer. De dag begint bewolkt, later is er meer zon.